Vanaf donderdag geldt in Nederland een verplichte pauze van 10 uur. Uber wil daarmee oververmoeidheid bij chauffeurs voorkomen en de verkeersveiligheid bevorderen. Afgelopen dinsdag was een Uber-chauffeur betrokken bij een dodelijk ongeluk in Amsterdam. De chauffeur was op dat moment niet bezig met een rit voor de app. Volgens Uber waren de nieuwe richtlijnen al voor het ongeluk in de maak. Voormalig premier Schotten van Curaçao heeft zich vanochtend lokale tijd gemeld bij de gevangenis. Hij moet drie jaar de cel in vanwege ambtelijke corruptie en witwassen. Ruim 100 sympathisanten, partijgenoten, parlementariërs en familieleden... begeleiden hem naar de gevangenis. Onder hen ook Schottes partner. Zij is door de rechtbank veroordeeld voor het helpen van haar man... maar mag haar straf later uitzitten. Frankrijk schuift de verhoging van brandstofprijzen op de lange baan. In elk geval tot na 2019. Gisteren werd onder druk van protesten besloten... de verhoging al een half jaar op te schorten. De regering van president Macron wilde benzine en diesel rond de jaarwisseling duurder maken... maar dat leidde tot hevige protesten van demonstranten met gele hesjes. En drukte bij pakketbezorgers. Marktleider PostNL verwerkte zo'n 12 miljoen pakketjes... tussen Black Friday en Sinterklaas. Vorig jaar waren dat er 10 miljoen. DHL zag een stijging van 30 procent. Het bedrijf verwerkt momenteel zo'n 700.000 pakketjes per dag. Bij de Consumentenbond zijn honderden klachten binnengekomen over te late bezorging. Volgens de bond ligt de frustratie vooral bij de app van PostNL. De bezorger weigert te zeggen hoeveel pakketjes te laat zijn bezorgd. En dan het weer. Vannacht van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt op naar een graad of 11.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 Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje.